12 uur. Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Het rekening gehouden met brandstichting. Premier Costa van Portugal spreekt van de grootste tragedie met mensenlevens in jaren. Hij zegt dat er hulp uit Spanje komt bij het blussen van de brand. Blussen gaat lastig vanwege de harde wind. Het is in delen van Portugal al een paar dagen extreem warm... met temperaturen van boven de 40 graden. In heel het land woeden zo'n 60 natuurbranden. Het Iraakse leger is vanochtend begonnen aan de strijd om de historische binnenstad van Mosul, zegt een commandant. Het centrum is het laatste deel van Mosul dat nog in handen is van IS. Er zitten zo'n 150.000 inwoners vast. Volgens de VN worden ze gebruikt als menselijk schild. In Frankrijk zijn om 8 uur vanochtend de stembureaus geopend voor de tweede ronde van de parlementsverkiezingen. Na de eerste ronde gaat bijna iedereen ervan uit dat de partij van president Macron ruim wint. La République en Marche kreeg vorige week een derde van de stemmen. De verwachting is dat de gevestigde politieke partijen worden weggevaagd. Zo zou de Socialistische Partij met 25 zetels in het parlement kunnen komen. Nu zijn de socialisten nog de grootste met 284 zetels. Bij een aanval op een hoofdkwartier van de Afghaanse politie zijn zeker vijf doden en acht gewonden gevallen. Het gebeurde in het oosten van Afghanistan. Twee zelfmoordenaars van de Taliban lieten bomauto's ontploffen voor het complex, waarna andere zelfmoordterroristen de poort bestormden. Het weer, veel zon, 24 graden op de Wadden, mogelijk 29 in het binnenland. Morgen nog een paar graden erbij, maar wel wat stapelwolken. blijft morgen vrijwel overal droog. Dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB.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 Ik zie de meest mooie Franses, op de boel hoge hakken en ik amour sur mon amour Moi de ma selle, tu es très belle Haine Je suis néerlandaise Oh Je parle un petit peu français Un excès Mm-hmm. Ah.